Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan de NAVO-acties in Libië. De fractie stemde gisteravond tegen een bijdrage aan de handhaving van het vliegverbod... en trok ook de steun in die ze vorige week gaf aan Nederlandse deelname aan handhaving van het wapenembargo tegen Libië. Zoals verwacht is een ruime Kamermeerderheid het wel met de missie eens. Volgens de fractie van GroenLinks lijken de verschillende NAVO-partners er veel verschillende visies op na te houden. En is er onzekerheid over wat er precies onder de operatie valt. Zolang er geen duidelijkheid is, kunnen wij geen medeverantwoordelijkheid dragen voor de NAVO-missie in Libië, vindt de partij. In Moskou en Sint-Petersburg zijn in totaal meer dan 150 demonstranten opgepakt. Onder hen is ook oppositieleider en adviespremier Boris Nemtsov. Tegenstanders van de Russische regering gaan elke 31ste dag van de maand de straat op om te protesteren. De dag is een verwijzing naar artikel 31 van de grondwet, waarin het recht op samenkomst wordt gegarandeerd. Van de arrestanten zijn de meeste opgepakt bij het protest in Sint-Petersburg. De Verenigde Staten hebben hun zorg geuit over de berichten. Het Witte Huis benadrukte in een verklaring het belang van het beschermen van universele mensenrechten als vrijheid van meningsuiting. Van het Italiaanse eiland Lampedusa zijn gisteren meer dan 2000 Tunesische vluchtelingen per boot naar het vasteland gebracht. De Italiaanse regering had militairen gestuurd voor de operatie. Premier Berlusconi heeft beloofd dat alle Tunesiërs binnen drie dagen van het eiland zijn gehaald. Op Lampedusa, een eiland van 5000 inwoners, zaten eerder deze week 6000 vluchtelingen. De lokale bevolking beklaagt zich over het afval dat de Tunesiërs achterlaten. Eilandbewoners die veelal afhankelijk zijn van het toerisme vrezen dat veel toeristen Lampedusa links zullen laten liggen. Het weer bewolkt met minima rond 8 graden en plaatselijk wat regen. Overdag valt verspreid ook een beetje regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het noorden tot 19 in het zuiden.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 Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, porque conseguirás que no te nombre nunca más. Amor mis amores, si dejaste de quererme, no cuidado que la gente de eso no se enterará. Llegaron con decir que una mujer cambió mi suerte, según la de mí que nadie sepa mi suerte.